Kirsten Klomp met het NOS-journaal. CDA en VVD willen dat minister Bussemaker een studentenstop voor 12 technische studies tegenhoudt. In tien jaar tijd is het aantal studenten op de vier technische universiteiten in Delft, Enschede, Eindhoven en Wageningen gegroeid van 32.000 naar 53.000. De universiteiten zeggen dat ze in de problemen komen doordat de financiële middelen niet meegroeien. CDA en VVD vinden dat bussenmaker moet ingrijpen... omdat de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs er juist alles aan gedaan hebben... om meer studenten te interesseren voor techniek. In midden-Italië is het puinruimen na de aardbevingen van gisteravond in volle gang. De omgeving van Perugia werd getroffen door een aantal schokken. De zwaarste had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Veel huizen zijn beschadigd, een kerktoren stortte in en wegen zijn onbegaanbaar, waardoor hulpverleners moeilijk in het gebied kunnen komen. Het aantal slachtoffers valt mee, een bejaarde man kreeg een hartaanval. Een aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. t 66 vindt dat de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft digitaal zichtbaar moet worden voor het publiek. Partijleider Pechtold zal dat plan vandaag presenteren in de Tweede Kamer. Daar wordt de begroting van het Koninklijk Huis behandeld. De Oranjes doen officieel nooit mededelingen over de grafkelder. Met virtual reality brillen kunnen mensen er toch een kijkje nemen, vindt D66. Van de elf verpleeghuizen die in juli nog op een zwarte lijst terechtkwamen... scoren er nog steeds vijf een onvoldoende. Dat blijkt uit de nieuwe lijst die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft opgesteld... meldt vakblad Zorgvisie. De nieuwe lijst wordt op 31 oktober openbaar. Instellingen op de lijst worden onder intensief toezicht gesteld. Op de nieuwe lijst staan verpleeginstellingen van Karijn, Humanitas, Stichting Antros en een verpleeghuis van Laurens. Het weer vandaag bewolkt en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend droog en soms wat zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is tennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nog 11 eh, files. Op eh, deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Maar voordat ik daaraan begin is het eerst waarschuwing voor mist in het midden, zuiden en zuidwesten van het land. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude 5 kilometer file. De andere kant op ook 5 kilometer. Hier is dan de linkerreis ook dicht vanwege een ongeluk. A12 naar Den Haag voor het Malieveld 4 kilometer. A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 5. En de N11 <clears throat> Bodegraven-Leiden staat eh, voor de aansluiting met de A4 bij Hazeswoude 6 kilometer file.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 Party like Disco seduction. Party like Oh, Elvis like an oligarch. Every time think of you It always turns out good Every time I've held you I thought you understood People say for your love. Can't get enough of your love.